Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS De Turkse regering roept vastgoedeigenaren op om onderdak te bieden aan slachtoffers van de aardbevingen. Ze kunnen hun leegstaande appartementen en huizen via een speciale website aanbieden. Mensen moeten daar minimaal drie maanden kunnen verblijven. Gehandicapten, ouderen en chronisch zieken krijgen voorrang. De woningen en huurprijzen moeten wel acceptabel zijn, zegt vicepresident Oktay. Lokale autoriteiten moeten bepalen of dat ook zo is. Oktay waarschuwt dat de overheid hard zal optreden als eigenaren te hoge huurprijzen vragen aan de slachtoffers. Bij een Israëlische raketaanval op het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zouden zeker vijf doden zijn gevallen, zegt het leger van Syrië. Daarnaast zouden 15 mensen gewond zijn geraakt. Israël heeft nog niet op de aanvallen gereageerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken... heeft de Chinese topdiplomaat Wang Yi gewaarschuwd... dat spionage met ballonnen nooit meer mag gebeuren. De twee spraken elkaar gisteren op de veiligheidsconferentie in München. Dat was voor het eerst sinds de VS twee weken geleden... een Chinese ballon uit de lucht schoot. Volgens China was het geen spionageballon, maar een weerballon. De leider van het anti-regeringsprotest in Paramaribo, Stefano Biervliet, heeft zich gemeld bij de Surinaamse politie. Hij zegt dat hij niets met de rellen van vrijdag te maken heeft. Bij die rellen bestormden demonstranten het parlementsgebouw en richtten vernielingen aan. Bij een steekincident in een asielzoekerscentrum in Heemscherveen in Overijssel is iemand om het leven gekomen. Wat de aanleiding was voor het incident is niet bekend. De politie heeft een verdachte aangehouden en is bezig met een onderzoek. Het weer op veel plaatsen bewolkt en valt regen.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 kunt haar niet zien Als ze zachtjes tegen je praat Ik weet het ook en dat zo'n engelbewaarder op je let Ik kan het weten, ik ben er zelf eens gered. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens van Zandvoort.